de Kok met het NOS Journaal. Het afgelopen jaar kregen 124.000 mensen de diagnose kanker. Dat zijn er 11.000 meer dan het jaar daarvoor. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland worden die cijfers beïnvloed door corona. Aan het begin van de pandemie werden er minder kanker ontdekt... omdat bevolkingsonderzoeken waren stilgelegd en mensen minder snel naar de huisarts gingen. Er komen waarschijnlijk nog veel meer gevallen van gynaecologen... die hun eigen zaad gebruikten bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Dat zegt de stichting Donorkind tegen Nieuwzuur. Onlangs bleek dat een Leidse arts zo tenminste 21 kinderen verwekte. Hij is de derde gynaecoloog die daarop betrapt werd... maar volgens de stichting komen daar nog zeker twee andere artsen bij. Het cold case team van het omstreden onderzoek naar het verraad van Anne Frank... wijst alle beschuldigingen van name-dropping van de hand. Deskundigen die aan het begin van het traject werden geraadpleegd... zagen hun naam ongevraagd terug onder een subsidieaanvraag, meldde Trouw eerder. De onderzoeksleider zegt dat hij ervan uitging dat dat kon... omdat ze ook akkoord waren gegaan met een naamsvermelding... op de bijbehorende site van het onderzoek. Ook dit jaar gaan in bijna alle gemeenten de belastingen weer omhoog. De OZB stijgt gemiddeld met 4,4 procent, de rioolbelasting met 2,9 procent... en de afvalstoffenheffing gaat met 4 procent omhoog. Dat meldt het CBS op basis van begrotingscijfers van gemeenten. De OZB stijgt iets meer dan het gemiddelde in de afgelopen 10 jaar... maar wel minder dan vorig jaar. De Canadese politie overweegt de hulp van het leger in te roepen... om het truckerprotest in de hoofdstad te beëindigen. Afgelopen weekend kwam er een stroom aan vrachtwagens naar Ottawa. Aanvankelijk was dat uit protest tegen de verplichte vaccinatie voor chauffeurs. Maar inmiddels gaat het om een demonstratie tegen het hele beleid van de regering Trudeau... waar ook andere groepen zich bij hebben aangesloten. Het weer, er valt af en toe wat regen. In de loop van de middag en de avond wordt het wel op steeds meer plekken droog. In het westen misschien nog wat zon en dan wordt het 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 omdat bevolkingsonderzoeken waren stilgelegd. Stichting Donorkind zegt dat er naast de Leidse gynaecoloog zeker nog twee artsen zijn geweest... die hun eigen zaad hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Betrokkenen zouden niet willen dat het openbaar wordt, zegt de stichting. En de Canadese politie overweegt om het leger in te schakelen... om het truckenprotest in Ottawa te beëindigen. De actie tegen de verplichte vaccinatie voor vrachtwagenchauffeurs... is inmiddels uitgegroeid tot een protest tegen het hele beleid van de regering Trudeau. Het weer dan af en toe regen, later droog, in het westen wat zon en dan wordt het een graad of acht.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 Get on the floor, move your booty, mama. Yeah, yeah. We the blast, master blast in the pajama huh. to shake your bum, mama. Hey, come on now, mama. Hey. This that beat that make you move, mama. Get on the floor, move your booty, mama.